7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië heeft de dood van journalist Jamal Khashoggi bevestigd. In verband met zijn dood zijn 18 mensen gearresteerd... zegt de Saoedische openbaar aanklager. Khashoggi verdween op 2 oktober bij een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul. Volgens de Turkse politie was hij gemarteld en vermoord door een Saoedisch doodseskader. De aanklager zegt dat hij gedood is bij een gevecht met een aantal mensen in het consulaat. In de verklaring staat ook dat vanwege de zaak een adviseur van kroonprins Salman is ontslagen, net als het plaatsvervangend hoofd van de Saoedische inlichtingendienst. Macedonië heeft een eerste stap gezet om de naam van het land te veranderen in Noord-Macedonië. Met de naamswijziging moet een einde komen aan een jarenlang conflict met buurland Griekenland. Dat land claimt de naam voor een eigen gelijknamige regio. Macedonië kan met het veranderen van de naam in de toekomst makkelijker lid worden van de NAVO en de EU. De provincie Overijssel verruimt de regels voor de jacht op wilde zwijnen. Zo moet worden voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest naar Nederland komt. De ziekte wordt vooral door wilde zwijnen overgedragen... en is zeer besmettelijk voor varkens. Afrikaanse varkenspest komt veel voor in Oost-Europa... maar is ook al in België vastgesteld. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen. Vanaf de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana... is vannacht een Ariane 5-raket met de Mercurius-zonde Bepicolombo gelanceerd. Het ruimtevaartuig gaat onderzoek doen naar de planeet die het dichtst bij de zon staat. De zonde gaat het oppervlak van Mercurius onderzoeken en de zonnewind bestuderen. De constante de stroomgeladen deeltjes van de zon die de planeet bombarderen omdat de planeet zo dicht bij de zon staat... is de reis van de BP Colombo erg ingewikkeld. Het duurt tot 2026 voor de zonde bij Mercurius is aangekomen. Het weer, vanochtend nog koud met wolkenvelden en plaatselijk voorstaande grond. Later vandaag geregeld zon en weinig wind. Het blijft droog en het wordt een graad of 15.